Anneke van Zessen met het NOS Journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de coronabestrijding onderzocht. Het rapport is vroegtijdig uitgelekt richting de pers. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en bagatelliseert het virus. De kans is heel klein dat Bolsonaro uiteindelijk wordt vervolgd... omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen... na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. Het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush werd in juli aangeklaagd. Leidinggevenden zouden vrouwen lastigvallen. Ze krijgen minder betaald dan mannen. En er heerst een macho-cultuur, staat in de aanklacht. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale twee keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert... dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. Er komen de komende tijd ook meer controles. Is de uitstoot nog te hoog, dan riskeert het bedrijf een boete van 10.000 euro. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM... tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als in Nederland. Het weer. Vandaag hebben we weer met veel bewolking te maken. In de loop van de dag vallen pittige buien met kans op onweer en windstoten.